Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De spreidingswet komt er definitief. De Eerste Kamer heeft net ingestemd met de wet die gemeentes kan dwingen asielzoekers op te nemen... om ze zo beter te verdelen over het land. Staatssecretaris Van de Burg is blij dat zijn wet er door is, maar zijn werk zit er nog niet op. Wat er nu moet gaan gebeuren zijn twee dingen. Eén, eh, de wet moet gepubliceerd worden. Daarmee wordt die ook eh, actief. En twee, ik ga volgende week een capaciteitsbesluit nemen. En dat betekent dat ik dus ga besluiten hoeveel plekken er in Nederland eh, nodig zijn en wat dat betekent per provincie en per gemeente. Ander nieuws over asiel is er ook. Binnenkort mogen er in het aanmeldcentrum in Ter Apel echt niet meer dan 2000 mensen verblijven. Die regel bestond eigenlijk al, maar er werden de laatste tijd structureel meer mensen opgevangen. De rechter zet daar nu dus een streep door. De nominaties voor de Oscars zijn bekend. Oppenheimer is de film met de meeste nominaties. Maar liefst 13 keer maken zij kans op het prestigieuze filmbeeldje. 10 films maken nog kans op de titel van beste film. The nominees for Best Motion Picture of the Year are... American Fiction. Anatomy of a Fall. Barbie. The Holdovers. Killers of the Flower Moon. Maestro. Oppenheimer. Past Lives. Poor Things. And The Zone of Interest. Ook een Nederlander kan zo'n mooi Oscar beeldje winnen. Cameraman Hoyte van Hoytema is voor zijn werk voor Oppenheimer genomineerd voor het beste camerawerk. Ja, de man achter deze plaat is overleden. Daddy Cool van Boni M is geproduceerd door de Duitse platenman Frank Farian. In de jaren 90 kwam hij, naast al zijn successen, ook in een schandaal terecht met het duo Milli Vanilli. Toen werd bekend dat de twee frontmannen niet konden zingen en iemand anders alles had ingezongen. Frank Farian werd 82 jaar. Dan het weer, bewolkt en regenachtig op de meeste plekken. Het oosten en het noordoosten van het land hebben massel, Daar blijft het tot vanavond droog. Morgenochtend kan het eerst flink waaien. Daarna vooral een droog dagje met een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook voorzichtig aan in Noord-Holland begonnen. De meeste files hebben niet veel meer vertraging dan een kleine 10 minuten.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Burgemeester Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt... vertrouwt erop dat het ministerie en het COA zich houden aan de uitspraak van de kortgedingrechter. Die oordeelde dat er niet meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel mogen zijn. De negen mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries... willen op geen enkele vraag antwoord geven. Vandaag is in Amsterdam opnieuw de inhoudelijke behandeling van het proces begonnen. De Duitse muziekproducent en zanger Frank Farian is overleden.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 Too long, so long, we've got to do for self now. Before you know, the world will be passing us by. So hear my song, come on, it's time to organize. And I said we got the plan. sacrifice for the children to see a much better life.